It's been the greatest! Zo, alsjeblieft hè. Ah, graag gedaan. Zo, wat een plaat hè. Bruce Springsteen en eh, Raise Your Hand Live. Je weet wel, komt van eh, die geweldige livebox. Live 1975, 85. Een geweldige live plaat compilatie eh, is dat van al zijn grote hits, maar ook wat minder bekende platen. Zoals bijvoorbeeld deze Raise Your Hand, Bruce Springsteen. Of origineel is van eh, Eddie Floyd, zou ik zo meteen wat van draaien. Aan het begin van een eh, nieuwe Frieknacht. Vrienden, vriendinnen, welkom. Goeienacht. Het is 12 uur geweest. Het is de zondag op maandagnacht. Tijd voor een nieuwe Frieknacht dus. Met ja, zometeen uh, al natuurlijk een antwoord op de vraag uit de popmuziek. In de tweede heb ik een original voor je. En daarnaast gewoon heel veel nieuwe muziek. Maar die, eh, dit is wel een, natuurlijk een hele fijne opener dit. Eh, Bruce Springsteen en eh, de E Street Band met Raise Your Hand. Dat is ook de ideale plaat eigenlijk. Heel die live plaat, drie cd's. Volgens mij zes LP's, <laughs> zoiets. Dat is niet normaal, of zes kanten in ieder geval. Ehm, alleen maar eh, ja, fijne muziek, ook voor, eh, voor in de auto bijvoorbeeld. Ik ben nog steeds eh, bezig met rijlessen. Nou, ik ben in ieder geval een heel eind op weg, letterlijk en figuurlijk. <laughs> maar dat dus is wel een hele fijne inderdaad, voor, voor in de auto bijvoorbeeld. Alles van Bruce Springsteen is eigenlijk fijn, hè? Raise Your Hand, geschreven dus. Ik zei het hoor, Eddie Floyd, hij heeft het origineel. Dit is een andere van hem. Big Bird. Big Bird. Big Bird. Big Bird, Big Bird. Ah! Een van mijn eh, favoriete platen aller tijden. Heel vaak hoor je Nak Wood eh, van deze beste man, Eddie Floyd. Maar ehm, ik vind dit toch wel eh, de absolute, ja, ja de, de, beste, de betere. Met kop en schouders uh, erbovenuit steken. Eddie Floyd en Big Bird gaat over uh, Otis Redding. Zou ik zo meteen ook nog wel wat van draaien. Mijn favoriete Otis Redding. Nu eerst, ja, er is ehm, ondanks de komkommertijd toch nog wel wat nieuwe muziek. Of tenminste, ik, ik heb het in ieder geval kunnen vinden alles naast de nieuwe van Ed Sheeran natuurlijk. Heel dat, heel dat nieuwe album is er eh, toch nog wel het een en ander ehm, nou, wat de moeite toch wel waard is. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe van Bon Iver eind augustus. Dan komt hij met zijn vierde album. En hij heeft al eerder twee liedjes uh, gereleased. Deze week deed hij dat weer. En dit is een van die twee liedjes. De nieuwe van Bon Iver die heet Fave. compromise, into carving all oh, what's inside. There is no desire. You have to decide. no, no. paar weken terug nog op eh, Best Kept Secret was hij een van de headliners. Volgens mij de eerste dag eh, zelfs. Bon en uh, Nou, heel kort dan. Heel kort dan. Even een klein stukje. George Michael en Faith. het stukje wat ik nu heb eh, laten horen, dat is ook eigenlijk het, eh, het origineel. Dat stukje, dat had hij. En ehm, ja, dat moest, ja, ze hoorden daar wel een hit in hè, natuurlijk bij de platenmaatschappijen. Dus we dachten van, als we er nou gewoon een kerkorgel nog voor doen en herhalen gewoon nog een keer dat eh, compleet een refreintje. Nou, dan eh, zitten we wel aan de drie minuten, dan hebben we een hit. Nou, zo doen we George Michael en Faith. Maar het ging natuurlijk eigenlijk om de, om de plaat ervoor, Faith van eh, Bon Iver dezelfde titel, totaal verschillende platen natuurlijk. Kwam eh, afgelopen week uit. Dan Blood Orange. Hij heeft eh, een vijfde platen gereleased. Zijn echte naam in het dagelijks leven, dat is Devante Hines. Mijn, eh, zijn artiestennaam is dus Blood Orange. Vijfde plaat is nu uit. En eh, het is altijd een beetje dromerig uh, sfeertje altijd. ik vond die laatste twee, die vond ik wel heel goed. Negro Swan was dat. En de derde, dat was Freetown Sound. Augustine stond er ook op. Maar ook volgens mij Best To You. Volgens mij was dat degene met Empress Off. Dat is weer een andere act. Maar hij, hij is in ieder geval een Engelse producer, songwriter, artiest. Hij is gevestigd in New York. En, ehm, hij heeft ook al eh, heel wat samenwerkingen op zijn naam staan. Bijvoorbeeld met uh, Solange, dat is dan weer de zus van Beyoncé, maar ook Flores and the Machine. En ja, zijn sound, ik zei het al een beetje, met een beetje het beste te omschrijven als uh, nou, 80s, 90s, indie, maar ook R&B, funk. En eh, soms ook met uh, nou, sociale, eh, ja, politieke teksten. Hè? Een beetje zoals Kendrick Lamar deed op To Bimp a Butterfly. Moet je, niet dat je het per se moet gaan vergelijken, maar... Ehm, er is een, een, nieuw album. Ik weet niet wat de single is, dus ik ga maar gewoon er iets van draaien van dat nieuwe album. Het album heet Angel's Pulse, Blood Orange. Dit is een track samen met een Toro y Moi. En het heet Dark... Lying to myself because it hurts you. Waiting for the simple taste to come through. I've been known to hide within my own walls. Jewelry in my eyes so that I don't fall. Up to higher prices and escape with. All my eyes intact, but who am I to kid? Pound of flesh and yeah, I'm still kicking. So it wasn't just for my own stupid. Fears because the past and future scare me. Riding with a nosebleed. I stood before the waves and prayed. tantrum. Losing touch of everything I know. Praying for my heart to turn stone. around my broken skull. my wrist, my touch is cold. ja, ja, ja. En zo staat dat dan op het album, hè? Ik denk dat is bij radio eh, het normaal af zouden knippen, eh, die laatste 10 seconden. Blood Orange, Dark and Handsome. Soul, Otis Redding, ik had hem eh, nog beloofd. Love Man, Big Bird van eh, Eddie Floyd, die, eh, dat was de tweede plaat. Het gaat natuurlijk over, of ja natuurlijk, niet iedereen weet dat, maar het gaat over Otis Redding, de Big Otis. En ja, dit, dit weekend ook, afgelopen weekend ook Noisy Jazz, hè? dus ja, veel, veel soul. af en toe moeten we zo'n lekkere plaat draaien. Otis Redding en Love Man. Veel nieuwe muziek, ik zei het al, en onder andere ook eentje van Matt Corby. In samenwerking is het met Tess Sultana. Sinds eh, de Australische met Kobe eh, te weten kwam dat hij vader ging worden, toen eh, ja, is hij eigenlijk veel opener en flexibeler geworden met zijn muziek. Hij durft meer en hij realiseert zich ook ja, dat je niet alles voor lief kan nemen. Het resultaat, dat was een, een zalig, ja, multitextuurd album met vleugjes oude soul en futuristische psychedelica. Rainbow Valley, zo heet dat. Vorig jaar kwam dat uit. En um, ja, je experimenteert daar ook een beetje op. Ook in die, eh, die studio destijds. Een beetje een nieuwe muzikale richting ingegaan. Maar vergeet niet waar eh, hij eh, is vandaan kwam. Um, veel nummers die, die komen nog altijd voort uit jam sessies. Onder andere met zijn vriend Alex Hendrickson. En nu is er dus een nieuwe single van de beste man. met Corby. Zo neemt hij de telefoon ook op. Hey, met Corby. Samenwerking dus met Tash Sultana. Dat is dat lekkere koekje weet je wel. En de single heet Talk It Out. Lekker nog. Met Corby samen met Tess Sultana. En Talk It Out. Talk it out, baby. Hij eh, komt ook naar Nederland 15... Eh, of nee, hij eh, stond nee, eerder dit jaar. Dit is al lang geweest, man. 15 februari 2019. toen stond hij in de Melkweg Amsterdam. Iemand die wel naar, naar Nederland komt. Ja, nou zeg ik het goed. Dat is Wilder Woods. Donderdag 24 oktober staat hij in, in Paradiso. Live in concert. Wilder Woods, dat is het, het project van de geprezen muzikant Bear Reinhardt. De debuutalbum van hem als solo-artiest is een nou, mengsel van soul, R&B altpop, intieme, introspectieve teksten. Eh, de nummers Sure Ain't en Someday Soon, dat zijn eh, de eerste voorproefjes en nou, spreken eigenlijk voor zichzelf. Het zijn zelfverzekerde liedjes met een persoonlijke boodschap. Ze zijn strak geproduceerd en genadeloos pakkend. Dit is de nieuwste van eh, deze beste man, Wilder Woods Electric Woman, zo heet het. Can't keep my distance, you're the power I need Sometimes I'm helpless, you're too far to reach. Electric woman, won't you set Ja, de nieuwe van uh, eh, Wildwood. Wat, eh, wat gek is dit zeg. De Teskey Brothers die ken je misschien wel. Dit lijkt er nog eh, nou, best wel redelijk op. Alleen dit slaat toch minder aan om een of andere reden. Wildwood, de nieuwe single Electric Woman. En hij staat dus dit najaar, 24 oktober in Paradiso Amsterdam. Wildwoods, Electric Woman. Ja, dan nu weer gaan we een, een vraag beantwoorden uit de popmuziek. Doe ik elke week. Dus eh, een paar maanden geleden, in april, is er een boekje uitgekomen van James Baal. Should I Stay or Should I Go? En 87 andere hilarische antwoorden op vragen uit bekende songs. Iedereen die ook maar een beetje van eh, muziek houdt, echt een aanrader. Ehm, we gaan helemaal terug naar het jaar 1953. Ja, we zijn al een keertje terug geweest naar 63 voor Blowing in the Wind. Ook naar 67 vorige week nog voor eh, Day in the Life. Maar nu gaan we helemaal terug naar 1953. Januari 1953. Toen kwam het uit. Uit de tijd dat je moeder nog verkering had. Eh, de koude schoten nog warm was. Eh, de lucht nog schoon was en seks nog smerig. 1953. Het gaat hier om How Much Is That Doggy in the Window van Paddy Page. Dat is niet alleen eh, de titel, maar dus ook meteen het vraagstuk. Ehm, ik moet wel zeggen, ik maak me ernstig zorgen over eh, de berekening van eh, de kosten van huisdieren door, ja, die door Patty Page in haar onderzoek uit 1953 zijn gedaan. Want op basis van het oorspronkelijke Britse onderzoek door B. Merrill, kunnen we niet anders dan concluderen dat Patty Page buitengewoon onverantwoordelijk is in het aanschaffen van huisdieren. Ten eerste omdat je een hond voor het leven aanschaft, zoals talloze instellingen benadrukken en niet alleen voor kerstmis. En daarnaast omdat impulsieve aankoopbeslissingen vanwege een schattig snoetje in de etalage uiteraard uit den boze zijn. Om dierenmishandeling uit te sluiten moet je dus nooit een puppy kopen als je hem niet samen met zijn moeder, in levend lijven, foto's tellen niet, hebt gezien. Page lijkt ook niet te weten wat ze eigenlijk in een puppy zoekt. Het ene moment heeft ze het over zijn schattige kwispelende staartje. En even later zegt ze dat ze een waakhond wil die haar geliefde kan bewaken. Het is bijna alsof haar aankoopadviezen niet serieus zijn bedoeld. Dat is overigens geen regen om de economische vraag uit het onderzoek onbeantwoord te laten. Als de hond in kwestie een bastaard is, dan zal de aankoopprijs niet al te hoog zijn. Mogelijk ergens tussen de 350 en 580 euro. Maar daarentegen kan een rashond vele duizenden euro's kosten. Maar met de aankoop alleen ben je er nog lang niet. De PDSA, een instelling in Groot-Brittannië die goedkope dierenartsbehandelingen bekostigt, stelt dat afhankelijk van het formaat en de levensduur van de gekozen hond, de, de, de totale kosten tussen de 18.500 en 36.000 euro zullen bedragen. Nou, kort gezegd, tussen de 5.000 en 10.000 procent duurder dan je verwacht. Dus ja, ik zou persoonlijk mevrouw Page, Betty Patty Page, dan ook vragen om even goed na te denken voor ze zich weer eens gaat afvragen of die hond te koop is. How much is that dog in the window? Veel te duur. The one with the waggly tail. How much is that dog in the window? I do hope that doggie is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggie will have a good home. How much is that doggy in the window? the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I read in the papers there a robber. Oh, oh! with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggie to protect him and scare them away with one bar. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? <laughs> the one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? <laughs> I do hope that dog is for sale. Someone en eh, Playground Love. Someone, dat is eh, het eh, nieuwste project van Tessa Rose Jackson. Alhoewel nieuw. Het bestaat al sinds 2017, dit project. Moet ik goed zeggen, 2017. Someone en Playground Love. Dat is in ieder geval de nieuwste single die afgelopen vrijdag uitkwam. Dan ehm, ja, we blijven in eigen land. We gaan naar Arnhem. Mel Jutte, die komt daar vandaan. Hij is DJ, producer, doet van alles. Ehm, hij is ook nog eh, niet zo eh, heel oud. Hij komt uit 1994. Maar eh, met zijn DJ-carrière zit volgens mij wel goed, lees ik hier. Ehm, volgens mij is hij ook wel eens af en toe in Tilburg. Nou goed. Ehm, samen met Piet Philly, die kennen we nog hè, van Piet Philly en uh, Perquisit, Mr. Repeats, hebben ze nu een nieuwe single. En die heet Swausu. Ja. ja, ik heb het ook niet verzonnen, hè? Swausu. Dit is hem, wel een lekker funky liedje. Ben ik wel gewend van eh, Piet Willy. near, celebrate and cheer. Beach ball life. Eh, uit Arnhem en eh, samen met Piet Villy, allebei uit Nederland. Nederlands fabrikaat. Sousou. Suasu, ja. Daarvoor uh, Samman, project van Tessa Rose Jackson, ook in Nederland. Playground Love. Goed vertegenwoordigd toch, die Nederlandse acts. Um, ehm, Angel Stone, dat was al wereldwijd succesvol met, met zijn zus als songwriters duo. Angel en Julia Stone, die ken je misschien wel van van eh, Grizzly Bear, Angels en Julia Stone. Prachtige plaat. Nu komt hij naar eh, de Melkweg, 14 september, zaterdag 14 september. Dan staat hij daar voor zijn allereerste show in Nederland als Dope Lemon. En Dope Lemon, die heeft een, eh, een nieuwe plaat uit, sterker nog, een, een heel album. Ehm, dat album dat heet Smooth Big Cat. Afgelopen vrijdag kwam dat uit. Ik ga daar iets van draaien. En ehm, Triple G, die beschreef zijn eerste single Uptown Folks als een laid-back coastal rock. En, en eh, ja, deze maand is hij dus eh, terug met een nieuwe plaat. Eh, vernoemd naar de mystieke, onbezorgde mens. Die met een whisky in de hand kan genieten van een goede plaat. Oftewel ja, gewoon een prettige laid-back vibe die goed terug hoort in zijn nieuwste single Salt and Pepper. Ehm tenminste de nieuwste, ja, dit, dit, dit is nou eh, gewoon een albumtrack die ik heb gepakt. In ieder geval de single, dat is Salt en Pepper, maar ik heb gewoon zomaar een albumtrackje, eh, volgens mij is dit uh, eh, vanaf gepakt. Dus uh, ga maar even lekker achterover hangen en laat je leiden door wat Dope Lemon je brengt. Dit is dus, ja, zomaar een albumtrackje daarvan, van het album Smooth Big Cat. Give Me Honey. Van Down Under, Australië, daar komt u vandaan. Deze Angel Stone van het duo Angels en Julia Stone dus. Maar dit is een nieuwe project, Dope Lemon, waarmee hij eh, dus afgelopen vrijdag dat album Smooth Big Cat uitbracht. Dit was daar zomaar even een, eh, een albumtrekje van, van eh, Dope Lemon. Give Me Honey, zo heet het. Lekker hoor. Even een classic tussendoor, Talking Heads. Komt van het album Speaking in Tongues uit 83, deze hoor je niet zo vaak. This must be the place. David Byrne. Vorig jaar nog in Nederland. Speaking Tanks, daar kwam het vanaf uit 1983. Burning Down the House, het openingstuk, stond er ook op. Slippery People, de hit. En deze dus, This Must Be The Place. Juist die nou gewoon, en nou, omdat je die eh, nou, toch misschien wel het minst vaak hoort. In ieder geval van, eh, van deze plaat. Ehm, en Echo Smith, kennen we die nog van de Cool Kids, van de Koekjes? Die, eh, die heeft uh, dit, eh, deze plaat gecoverd. Ja, is leuk hè, maar doe mij maar die van Talking Heads. This must be the place. Ga ik je nog één nieuwe laten horen voor, ehm, even kijken, voor het nieuws. Ehm, ja, dit is een, een duo ook weer From Down Under, Australië. Mm, Down Under, mocht je niet zeggen, hè? Vindt ze eigenlijk niet leuk. Maar eh, weer uit Australië, tenminste, daar komen ze origineel vandaan. Ehm, maar uh, het is een duo. Het duo bestaat uit Star Kendrick en Thomas Benjamin. Of nee, dat zeg ik niet goed. Benjamin. Thomas Benjamin. Ehm, uit, uit Australië dus. Ehm, maar ja, ze hebben allebei, maar dan wel ook weer individueel eh, ja, geleefd in nou, tussen Berlijn, Londen, Gothenburg. De laatste zes jaar. En ehm, nou, ze doen al een aantal, eh, een aantal jaar schrijven ze al muziek. Eh, een paar jaar geleden zijn ze, daar, eh, zijn ze daarmee begonnen. Hebben ze het eerste, eerste liedje, eerste plaat hebben ze uitgebracht. Er komt ook een nieuw album. 25 oktober gaat het uitkomen. My, of nee, My Resignation. vooral geïnspireerd door de Cardigans. Mijn favoriete gans, de Cardigans. Maar ook Beach House, Bee Gees. Beach Boys. Ja, dat is wel, eh, is wel fijn. Eh, Beach Boys zou ik zo meteen eh, trouwens het volgende uur mee beginnen. Ik kan het nou niet meer, niet meer halen dit uur. Maar Beach Pop, zo omschrijven ze het zelf. Hun muziek in ieder geval, dit duo. Dus een man en een vrouw. Ehm, Geo Wolf, zo heet het project. En dit is de nieuwste single. En ik vind hem fijn. He's 31.